Toch gingen de versoepelingen gewoon door en raakten een hoop mensen besmet tijdens het uitgaan. Noor dacht dat ze veilig naar een festival kon, maar ze kreeg corona. Ze baalt dan ook flink. Ik weet nog dat voor het festival zo even door mijn hoofd uh, zeg maar, geschoten van oh god, we zijn proefkonijnen. Toen dacht ik nou ja, het zal wel goed gaan. ze hebben met die field lab eh, evenementen, dat is heel lang goed gegaan. Ehm, dus ik neem aan dat het goed geregeld is. Maar uiteindelijk bleek dat er inderdaad met QR-codes gesjoemeld kon worden... en dat mensen met een screenshot van de coronatest van een ander bij een club naar binnen konden. Het kabinet besloot de versoepelingen daarom terug te draaien. Japan heeft geluisterd naar de kritiek van Team NL. Oranje was niet blij met hoe besmette sporters en stafleden in quarantaine moeten... omdat ze in kleine ruimtes moesten blijven. Er is nu besloten dat de besmette sporters onder begeleiding... een grotere kamer mogen gebruiken waarvan de ramen open kunnen. Een man die, in een sekswinkel, die een sekswinkel in Rusland wilde beroven... schaamt zich waarschijnlijk flink. In de zaak zwaaide hij met een mes en eist die geld. Maar de medewerker pakte een dildo van een halve meter... en begon in te slaan op de overvaller. De man besloot toen snel vandoor te gaan. En bij een afvalverwerkingsbedrijf in Heerlen in Limburg... hebben ze de afgelopen dagen dubbel zoveel spul binnengekregen als normaal. Een hoop Limburgers hebben natte en vuile kleden, meubels en boeken de deur uit gedaan... na de overstromingen. Ja, dit is gewoon, eh, dit is gewoon pure emotie eh, eh, wat, wat, je ziet. Hier, wil, hier wou je geen afstand van doen, hè? <laughs> laten we wel wezen. Dit is, dit is echt triest voor woorden, ja, ja, ja. Het gaat in totaal om 120 ton aan ingeleverd spul dat al helemaal nat, vuil en onbruikbaar is geworden. Hier kun je eigenlijk eh, niets meer mee. Wij spreken niet eigenlijk over afval, maar over grondstoffen. Maar in dit geval moeten we het wel eh, typeren als afval. We proberen natuurlijk nog dingen eh, te scheiden van elkaar, maar ja, dat is, dat is bijna gewoon niet te doen. Het weer op sommige plekken kan het vanavond nog flink regenen, soms ook met onweer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen wisselend bewolkt, met af en toe een bui, ook mogelijk weer met onweer. Het wordt 20 tot 23 graden.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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. trying to say ocean Joe blijft Ben met Ali, jij met Enes en ben met Dila. Leef, leef. en laat leven. In een space, dus laat me spacen. En shawty die is heet, zo huisje, bomp je beestje. Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt zien mama. Weet je wat ik met die rap op een spaceface met mijn spacecake. En jij je echte feestbeest, word jij mijn spacebait.